Hartelijk welkom. Afgelopen maandag was eh, de derde maandag van januari. En dat is officieel de internationale Blue Monday. Dat is de dag waarop de meeste mensen in een diep zitten ook de dag met de meeste depressieve mensen. Dit eventjes voor de mensen die dat allemaal nog even niet wisten. En dat hebben ze namelijk allemaal onderzocht en toen hebben ze deze maandag uitgeroepen tot de Blue Monday. We zitten nu wel op de donderdag, maar ik wil toch nog even terugkomen op deze Blue Monday. En dat doe ik straks met muziek. Vandaag is eh, Theo Vriet weer terug met zijn BlaBla-blog. En eh, fijn dat hij er weer is. En de polplaat hebben we vandaag helaas niet. Die is dan weer weg. En vorige week was de BlaBla-blog er niet. En nu de polplaat. En eh, die zullen we voorlopig ook even niet meer horen. Omdat we wat problemen hebben met de software. De software waarmee we de poll samenstelden werd door de weblogprovider niet meer ondersteund. Ja, en dat is jammer natuurlijk. Uh, is er natuurlijk ook straks eh, weer bij met zijn fabuleuze platenkeuze. Straks even een tip van de sluier. En straks om half bier in de tweede uur horen we zijn platenkeuze. Dan gaat hij het allemaal bekendmaken. We hebben ook weer een recept in de rubriek Wat gaan we eten? En natuurlijk veel muziek. En daar gaan we nu maar eens een keertje even mee beginnen. Ik heb weer een fijne plaat om het uren mee te starten. John Fogerty, Southern Streamline van zijn album Blue Moon Swamp uit 1997. another song which uh, you may do a double take on it. It really is not for this little baby, but maybe about six, seven, eight years from now. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free, and that's what the teacher said to me. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that. I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometime. And that's what I learned in school today, that's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned our government must be strong. It's always right and never wrong. Our leaders are the finest men, and we elect them again and again. And that's what I learned in school. Babe. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that war is not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France, and someday I might get my chance. that's what I learned in school today. That's what I learned in school. Dit is Radio 501. Is Radio Het is eh, natuurlijk weer eventjes uh, tijd in het eerste uur van Donderslag om uh, even een tip van de sluier te vragen bij Rob Licaris. Kijken wat hij kan oplichten wat hij ons kan vertellen. Goedemiddag Rob, zit je aan de andere kant? Goedemiddag. Ja, kijk. Ik heb net even een keelsnoepje genomen, want ik ben een beetje schorrig. Oh, ja, je klinkt ook een beetje neuzerig. Ja. Oh, dat uh, belooft niet zo goed. Ik hoop niet dat je grieperig gaat worden, want het heerst een beetje. Ja, daarom juist. Ja, ja, ja. Nou, dat eh, willen we niet hebben natuurlijk. Ik ook niet. Maar goed, ik ga het wel doen hoor. Oh, eh, heb, je trouwens, heb eh, je trouwens gemerkt dat het afgelopen maandag uh, was? De nationaal, internationale officiële Blue Monday? Nee, ik weet niet eens wat het is. Ah, de Blue Monday, dit is namelijk de derde dag van het jaar. Van de derde, nee. De derde maandag dan. De <laughs> derde maandag van januari. En dan krijgt iedereen even een terugslag van de kerst en nieuwjaar. Oh. En oh. dan is iedereen een beetje gedeprimeerd en een beetje ik wist ja, dat het Martin Luther King dag was, maar ja, dat was toch wat oh, anders. Nee, maar dit noemen ze dan de... Iemand heeft het uitgevogeld dat op die dag... Oh. Dat het eh, daar... Eh, ja, dat daar die dip zat. En nou, die, hebben ze dus, gemerkt. die hebben ze dus de Blue genoemd. meegenoemd. Nou ja, goed. Het is inmiddels alweer donderslag. Um, nou, ik bel natuurlijk voor het tipje van de sluier, want jij hebt natuurlijk wel een fabuleuze platenkeuze straks om half bier. Ja, nou, ik heb een... Ehm, ik ben er nog niet helemaal uit, hè, wat ik nou ga doen. Je smakt wel met een snoepje, maar goed. Dat is een snoepje, dat is een zuigsnoepje namelijk. Ebba. Ebba. Uh, ja. Dus eh, ik heb nu iets gekozen wat een beetje in het verlengde ligt van de vorige twee. Ja, van de vorige twee. Ja, dus was, eerst was het Catherine Russell en toen ja. was het Eefje de Visser. Ja, zangeressen dus. En nu is het weer een zangeres geworden. Weer een zangeres? Ben jij, ben jij een beetje op de zangeressen tour? Ja. Nog wel. Oh, en eh, hoezo nog wel? Ga je ik weet niet of het zo blijft. Oh, oké. Ehm, zangeres, en waar komt ze vandaan? Ja. Ja, dat ga je... Ga ja? Eh, Engeland. Engeland, ja. Maar ja, dat zegt niks, want er zijn een zap. Ja, is dat zo? Ja. Oh. Zij heeft de Brit Awards gewonnen. De Brit Awards. En wanneer? In ja. 2010? in 1994 eh, voor het eerst en in 1997 nog een keer. Ja, jongen. En dat moet ik uit mijn hoofd weten. Nee, kun je opzoeken. Ja. Nog een uur de tijd. Ja, een uur de tijd. Nou, hey, moet je luisteren. Als we wel allemaal googelen. Ja. Hey, ehm, ja, nou ja, dan eh, ga ik even een plaat draaien. Eh, zeg jou de Ragers nog wat? De Ragers, ja, die komen uit Den Haag. ja, die komen... Flamingo Rock. Ja, die komen uit Den Haag. nou, daar heb ik dus een hele mooie cd van hun, van hen. Leuk. En eh, die heet Best of de Beatles. En dat is een Haagse vertaling van Beatles songs. Oh, leuk. Ja. En van die cd, uh, ga ik draaien Das Heel Fijn. En dan zie ik jou straks de tweede uur weer terug met alle bier. Tot straks. Tot straks. Zij zijn gozer opgelet, ik wil met Jan naar bed. Ze zijn al echt zo. Zijn ze Had van gezeuren, dat is heel fijn. Lekker duidelijk, zo. Dus, Zij zei, luister grote vriend, ik wil van jou een kind. Ze zei dat echt zo. Had niet van gezeuren, dat is heel fijn. Zij zei ik ben een leuke vrouw, je hebt mazzel dat ik met je trouw. Ze zei dat echt zo. Had die van gezeuren, dat is heel fijn. ze zijn dat echt zo. Hoi. Had niet van gezeuren, dat is heel fijn. Zij is van mij, mijn zorgen zijn voorbij. Het is echt waar, ja vraag het maar. Zij zei, ik vind veel kinderen fan. doe mij maar een en Ze zei dat echt zo. Had niet van gezeuren, dat is heel fijn. Had niet van gezeuren, dat is heel fijn. Heel fijn. Dat is heel fijn. Gaat hij. Echt fijn. Dit is Radio 5 Is Radio 5 as love takes our train. Summer breeze and brilliant light. Only love she sees, she controls all love. Love sails to a new light. Promised you a miracle. Belief is a beauty thing. daybreak wondering she sees. He Everything is possible. everything is possible. I promised you a miracle. beauty daybreak wondering reflects on them. Dat waren de Simple Minds met hun hit Promise You a Miracle. Vanuit de regio is friesland Dit is 501. 501. in de Internet only. No fucking place so high. Jouw radio. Jouw radio. Jouw muziek. Jouw muziek. Echte muziek. Echte muziek. Heb je wel eens van de Ierse singer-songwriter Raymond O'Sullivan gehoord? Nou, waarschijnlijk niet. Maar hij werd wel onder de naam Gilbert O'Sullivan erg bekend in de jaren 70. En die naam, die ken je waarschijnlijk wel. Hij is erg bescheiden en heeft een teruggetrokken leven en is wars van showbusiness. Sinds 2010 woont hij op het kanaaleiland Jersey. Wat de meesten niet weten is dat hij nog steeds optreedt, nieuwe muziek maakt en dat hij op 31 januari 2011 zijn nieuwe album Gilbert's Feel uitbrengt. Op het album staan 14 gloednieuwe tracks. En op 14 maart treedt Gilberto O'Sullivan op in Vredeburg, Leidse Rijn. De aanvang is kwart over acht en de kaarten kosten 45 euro. En de kaartverkoop is reeds begonnen. Eh, we moeten even afwachten hoe zijn nieuwe album zal klinken.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 was uh, Gilbert Sullivan, Nothing Rhymed. Ook uit Ierland komt Van Morrison. Van zijn album Down the Road uit 2002 draai ik nu Down the Road. Kenbaar van de man. Vroeger had je die Allman Brothers Band. Greg Allman was een van die broers en die ging solo. Hij zingt Let This Be A Lesson To You. van Greg Allman is afkomstig voor het album Playing Up a Storm en is geschreven door Greg Allman en Dr. John. Dit is Radio 5. Donderslag! Donderslag! Donderslag! Op donderdag! Hey, De hemel! De BlaBla Blog van Theo Verriet. Blog.nl, 20 januari 2011. Net zo moeilijk als een ster. Ik sta er meestal helemaal niet zo bij stil dat het Michelin van de sterren- en wegenkaarten eigenlijk een doodgewone bandenleverancier is. Uit historisch perspectief kun je dat nog wel enigszins begrijpen. Michelin als een soort van mobiliteitsservice provider die niet alleen het rubber levert waar je op rijdt, maar je tevens de weg wijst en vertelt waar je onderweg een beetje behoorlijk kunt eten maar vooral met het uitdelen van de sterren, zijn ze volgens mij behoorlijk ver van hun core business verwijderd geraakt. Pirelli doet het wat dat betreft beter. Ik bedoel, zo'n kalender zie ik nog wel in de cabine van een truck hangen. Als zo'n trucker er tenminste aan kan komen, want ze schijnen net zo moeilijk te krijgen te zijn als een ster van Michelin. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl. Dit is Radio 501. Is Radio Dijk met Solomon Burke van het album Hold On Tight hoor je nu What A Woman. Yesterday I was nowhere, today I'm back again. In the center of everything and I feel ten times. hurt you, to judge you, make you feel plaat de jeugd van mijn grote zus is Rama Lama Ding Dong van Die etsel. roemer. En ze wordt ook wel vergeleken met Karen Carpenter. Uh, van haar nieuwste album is dit Moon's a Hash Mistress. See her how she flies Golden sails across the sky She's close enough to touch But careful if you try she looks as warm as gold. The moon's a harsh mistress. The moon can be so cold. Once the sun did shine, oh Lord, it fell. the moon a phantom Rose through the mountains and the pine, and then the darkness fell. The moon's a harsh mistress. It's hard to love her well. She's hard to call. make the scene about a man that's sad and lonely and begging down upon his bended knee. I'll play the part and I won't need rehearsing. All I have to do is act naturally. Well, I bet you I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you can never tell. The movie's gonna make me a big star.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 Donderslag met Rogier van Diesveld Van Nederlandse bodem is dit Ricky Cole met haar versie van House for Sale. En dit is te vinden op haar album To The Heartland uit 2010. his head. from that funny little shop in Spain. Remember how we found it when we ducked in from that sudden summer rain. But I think I keep the silver tray my mother gave. back in time on the sounds of the nation. De Radio 501. Flashback. de Radio 501 Flashback vandaag een plaat van Al Stewart.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 Lekker goedkoop, want het varken leeft zonder stro in een kaal betonnen hok. Daarom zegt Wakker Dier: bij goedkoop vlees betalen dieren de prijs. Word wakker. Kijk op wakkerdier.nl. Je kent het wel. Einde van de week, je zit op die heftruck, net niet helemaal goed meer met je kop erbij. Mhm. Het ging echt in een flits. Aangereden? Ja, echt vreselijk. En dat zet je ook wel aan het denken. Zo van, wat als ik nou dit had gedaan? Wat als ik nou dat had gedaan? Dat hadden dus meer collega's, bleek. Nu heeft mijn werkgever iedere week een veiligheidskwartiertje ingelast... om dit soort dingen te bespreken. En merk je daar iets van? Nou, dat je allemaal toch net even iets beter oplet. Een bedrijfsongeval komt niet onaangekondigd. Denk samen met uw medewerkers na over veiligheid op uw werkvloer. Kijk voor meer tips op arboportaal.nl. Help Stichting Aapdieren bevrijden en verzorgen. Spaar airmiles via a.nl. Airmail sparen kost u helemaal niets. Ga snel naar a.nl.